Lot Lewin met het NOS Journaal. Een tweede lidzaam op het hoofdkantoor van de partij in Londen. Het zou gaan om een man van begin 30. Hij zou geschorst zijn voor het bewerken of delen van pornografische foto's. Drie weken geleden werd Labour-minister Sargent doodgevonden. Een paar dagen daarvoor was hij uit de Welsche regering ontslagen... nadat meerdere vrouwen een klacht hadden ingediend... wegens ongepast gedrag. Iran vergroot het bereik van zijn raketten als Europa een bedreiging vormt voor het land. Dat zegt generaal Salami, de tweede man van de Iraanse revolutionaire garde tegen een Iraans staatmedium. Iran heeft raketten met een bereik van 2000 kilometer. Om West-Europa te raken zou dat minstens het dubbele moeten zijn. Volgens Salami is tot nu toe een strategische keuze geweest om het bereik niet te vergroten. Frankrijk wil met Iran praten over zijn raketprogramma. Of dat de reden is dat Salami nu deze opmerking maakt, is niet bekend. De afgetreden Zimbabwaanse president Mugabe heeft een gouden handdruk van rond de 10 miljoen dollar bedongen voor zijn vertrek. Dat meldt de Britse krant The Observer. Ook heeft Mugabe geregeld dat hij in zijn landhuis in Zimbabwe mag blijven op kosten van de staat. Daarnaast krijgt hij tot aan zijn dood jaarlijks 150.000 euro dollar salaris. Eerder werd al bekend dat Mugabe en zijn familie niet strafrechtelijk vervolgd worden. Mugabe trad dinsdag af nadat het leger anderhalve week geleden een staatsgreep pleegde. En cabaretier Janneke de Bel heeft de 52e editie van het Kamerettenfestival gewonnen. Ze won zowel de jury als de publieksprijs. De jury noemt haar toon fris, ook al laat ze sombere gedachten horen. Het Kamerettenfestival is het oudste en grootste cabaretfestival van het land. Het weer dan nog, het is rond het vriespunt, lokaal buien met natte sneeuw of hagel. Het kan glad zijn. Overdag met name in het noorden wat buien, verder ruimte voor de zon bij maximaal 7 of 8 graden.